van 1 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Turkije heeft een dossier over de islamitische geestelijke Gulen naar de Verenigde Staten gestuurd. Dat heeft premier Yildirim gezegd in een toespraak. Gulen, die al jaren in de VS woont, wordt door Ankara verantwoordelijk gehouden voor de koepoging van afgelopen vrijdag. Of dat nu betekent dat Turkije opnieuw vraagt om zijn uitlevering is niet duidelijk. Nederlandse, Britse en Amerikaanse wetenschappers hebben een tot nu toe onbekende erfelijke longziekte ontdekt. De ziekte Lix kwam aan het licht na het overlijden van een kind in het Wilhelmina kinderziekenhuis in Utrecht. Enkele jaren later overleed een kind uit hetzelfde gezin aan dezelfde aandoening. In Amerika overleden ook twee kinderen die dezelfde verschijnselen hadden. De Schotse politie heeft twee piloten van een passagiersvliegtuig aangehouden omdat ze dronken zouden zijn. Ze stonden op het punt met 250 passagiers te vertrekken van Glasgow naar Toronto in Canada. De bemanning had de indruk dat ze niet helemaal nuchter waren en sloeg alarm. De passagiers van het Air Transit vliegtuig liepen 22 uur vertraging op. Klokkenluidersorganisatie Wikileaks staat op het punt om honderdduizenden Turkse documenten te publiceren. Het gaat om 300.000 e-mails en 500.000 documenten van de Turkse AK-partij van president Erdogan. Het is de vraag of de informatie vandaag online komt... omdat de site van Wikileaks constant wordt aangevallen, schrijft de organisatie op Twitter. Vanochtend zijn de eerste deelnemers van de Nijmeegse Vierdaagse alweer over de finish gekomen. Rolstoeler Benny Bouwhuis was de eerste. En vijf minuten later volgde de eerste loper, de Brit Simon Brownlee. Beiden maken er een sport van om elk jaar de eerste te zijn. Wandelaars hebben het advies gekregen zich goed in te smeren, een petje op te zetten en veel water te drinken vanwege het warme weer. Het weer zonnig en droog, bij 28 graden aan zee tot 32 in het zuidoosten. Morgen wordt de warmste dag van de week met een graad of 30. Lokaal kan het 34 graden worden. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.